บุ๊กทูสิบห้าผลไม้และอาหาร fruit a n d levensmiddelen fruit a n d levensmiddelen ดิฉันมีสตรอเบอรี่ ik heb een aardbei, Ik heb een aardbei. ดิฉันมีกีวีและแตงโม ik heb een kiwi en een meloen, Ik heb een kiwi en een meloen. ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต ik heb een sinaasappel en een grapefruit, Ik heb een sinaasappel en een grapefruit. ดิฉันมีแอปเปิ้ลและมะม่วง Ik heb een appel en een mango. Ik heb een appel en een mango. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Ik heb een banaan en een ananas. Ik heb een banaan en een ananas. ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Ik maak een fruitsalade. Ik maak een fruitsalade. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง ik eet toast, Ik eet toast. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย ik eet toast met boter, Ik eet toast met boter. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Ik eet toast met boter en jam. Ik eet toast met boter en jam. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Ik eet een boterham. Ik eet een boterham. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม ik eet een boterham met halvarine, Ik eet een boterham met halvarine. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ ik eet een boterham met halvarine en tomaat. Ik eet een boterham met halvarine en tomaat. เราต้องการขนมปังและข้าว We hebben brood en rijst nodig. We hebben brood en rijst nodig. เราต้องการปลาและสเต็ก We hebben vis en biefstuk nodig. We hebben vis en biefstuk nodig. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี We hebben pizza en spaghetti nodig. We hebben pizza en spaghetti nodig. เราต้องการอะไรอีกไหม Wat hebben we nog nodig? Wat hebben we nog nodig? เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. We hebben wortelen en tomaten nodig voor de soep. ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหน Waar is de supermarkt? Waar is de supermarkt? กรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด